In het strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij SNS is opnieuw een verdachte aangehouden. doordat de man wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen bij het vastgoedonderdeel van SNS. De verdachte heeft bij SNS Property Finance gewerkt. Het is de derde aanhouding in deze zaak. Op 12 februari werden een voormalig directeur van SNS en zijn assistent aangehouden. Een kleine honderd Nederlandse moslims vechten op dit moment mee in landen als Afghanistan, Somalië en Syrië. Dat melden bronnen aan de NOS. Het overgrote deel van hen is afgereisd naar Syrië. Daarmee is Nederland een van de grote leveranciers van Europese strijders... die zich in de meeste gevallen hebben aangesloten bij de extremistische Al-Nusra-beweging. Al-Nusra streeft naar het vestigen van een islamitische staat in Syrië... zodra president Assad is verdreven. Voorzitter Brinkman van Bouw Nederland wil dat de provincies het geld dat ze hebben verdiend met de verkoop van aandelen in Nuon en Essent juist nu investeren in de economie. Nieuwsuur heeft vastgesteld dat van de 10,5 miljard euro die de verkoop opleverde... pas 1,4 miljard is besteed. Brinkman zegt dat maandelijks zo'n duizend bouwvakkers hun baan verliezen. Dat valt volgens hem niet te rijmen met de miljarden die de provincies nog op de plank hebben liggen. Brinkman zegt dat met een uitgave van 3 miljard euro de economie al met een half procent zou groeien. In het Vaticaan zijn de deuren van de Sixtijnse kapel even een half zes op slot gegaan en dat betekent dat het conclaaf nu echt is begonnen. De kardinalen die een nieuwe paus kiezen zijn van de buitenwereld afgesloten. Ze hebben een eet afgelegd waarin ze beloven de regels na te leven en geheimhouding te bewaren. Nog vanavond wordt de eerste stemronde gehouden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat een kandidaat direct al de benodigde tweederde meerderheid van de stemmen krijgt. Het weer, de laatste sneeuw, trekt de komende uren het land uit. Komende nacht wordt het koud met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten. Morgen overdag vallen er enkele sneeuwbuien. Er is ook zon. Smiddags wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANB. E Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog file bij Muiden 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt plein 5. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 naar Almere bij Beeldhoven 6. A28 Utrecht richting Amersfoort bij Soesterberg 8 kilometer. Daar is de weg helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer met bestemming Zwolle kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50.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 He doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make thing Saving it up Friday night With the Sultans With the Sultans Baggies in their platform soul.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 Dan kon ik altijd wel jassen, en hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen, het was ook slecht dus ik hield niet droog. De hele dag in kroegen, zodat de tijd vloog. Ik raakte door mijn geld heen, geen dan meer op zak. Het was een 14-daagse reis, dus het hotel dat werd de bak. mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw zie. zelf te pas. Ik kom morgen Goedenavond luisteraars. Eh, het is weer dinsdagavond en het is eh, de avond van eh, de raadsvergadering van Zandvoort. Welkom. Ehm, we gaan vanavond waarschijnlijk een wat langere avond krijgen, kijkend naar de agenda. die begint met de basisregistratie van personen in Zandvoort. Vervolgens parkeerverordeningen, parkeerbelastingen. bestemmingsplan Centrum gaan we behandelen. In ieder geval de uitgangspunten daarvoor. Eh, het niet aankopen van eh, een Venema garage. Eh, dan het toppunt, topstuk van de avond natuurlijk. De lening aan de Zandvoortse omroep CFM. Benoeming van een bestuurslid lid Stopos. Dat is de toezichthouder op het onderwijs in Zandvoort. en een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling werkvoorziening. En een aanpassing van kwijtscheldingsbeleid. Dus het armoedebeleid voor eh, eh, ouders met een relatief eh, laag inkomen, zodat zij toch kinderopvang kunnen hebben. En we sluiten af met een onderwerp over de kwartaalrapportages aan de Raad. Dat is het voor vanavond. de uh, vergadering is ondertussen al begonnen met een uh, onverwacht eh, oproep aan de raadsleden voor een extra onderwerp. Niet een, een speciale onderwerp of wat dan ook, maar waarvoor ze anders vanavond geen tijd zouden hebben. Dus u, u komt midden in de raadsvergadering. De verwachting en de hoop dat met de maatregelen die we nu weer genomen hebben en die, nou ja, die eigenlijk morgen ingaan, dat die er eh, in ieder geval voor zullen zorgen dat de groei van de instroom toch gedempt wordt. En, uh, en mogelijkerwijs dat het ook een aanleiding is voor mensen die zeggen van nou, in Zandvoort moet je niet zijn, laat maar, eh, maar ergens anders heen verhuizen. Het, ik heb het niet over Zandvoorters. Die mogen hier blijven wonen. Uh, voorzitter, was er nog één vraag. interruptie. U heeft dat uh, in, eh, daarnet ook al gezegd. En ik vind dat eigenlijk net even een stapje te ver gaan. U zegt nu dat u het wilt terugdringen. Maar als je recht hebt op een uitkering, heb je er recht op. En u zegt dat middel te willen gebruiken... geen vergunning af te geven voor een woning... En ja, dan gaan we mij ook de haren overeind staan. Want er zijn zoveel redenen waarom mensen per se in Zandvoort zouden willen wonen. Nee, maar u heeft niet goed naar me geluisterd. Ik vind dat echt te ver gaan. Nee, u heeft niet goed naar me geluisterd. Ik ben het met u eens dat u maatregelen moet treffen, hoor. Nee, u heeft niet maar goed niet naar mij geluisterd. Ik heb gezegd... Heel goed dat voordat mensen een woonvergunning krijgen... wij aan de voorkant eerst gaan kijken... of, en zo ja, iemand rechten heeft... CQ-plichten heeft. Oftewel, of iemand in staat is om te werken, of wij de baan die wij hem of haar aanbieden, of die passend is, want er wordt onmiddellijk van paswerk zit daarbij en er wordt onmiddellijk een baan aangeboden. En op het moment, kijk, als iemand op een gegeven moment totaal niet in aanmerking komt verwerken of wat dan ook, dan, dan heeft hij gewoon recht op die uitkering. Maar als iemand binnen de regelingen die we hebben passende aanbiedingen krijgt en die weigert, dan krijgt hij geen woonvergunning bij interruptie nogmaals. Ik vind toch dat u daar twee dingen op een aparte manier met elkaar probeert te vergelijken. Hoe kunt u nou afspreken dat u met iemand die dus hier wil gaan wonen... want die woont hier nog niet... gaan bespreken met iemand van paswerk erbij... zonder dat u als gemeente daar ook maar enig, enige zeggenschap al heeft. Dus wat u wil, kan helemaal niet. Ja, dat kan wel. Nou, in dat mijn kan, ogen dat, niet. Dat kan wel, dat is bestaande regelgeving. Het gebeurt, het gebeurt al in het land. Wij nemen die regelingen van die al in het land elders... Hè, waar men geëxperimenteerd heeft, nemen wij over... En wij gaan op diezelfde manier werken. En, eh, en het, je ziet het in Enschede bijvoorbeeld. In Enschede is het, ik, ik, het percentage weet niet precies... maar ik dacht iets van 25% van de instroom is op een gegeven moment niet doorgegaan omdat mensen weigerden mee te werken aan de regelingen die er zijn uh, en die wij hebben en die we kunnen hanteren... om ervoor te zorgen dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voorzitter, tot slot een antwoord op de vraag van... Uh, uh, mevrouw Meneer de naar de kosten van het onderzoek. Mevrouw van der Veld, nog, nog één opmerking. Dit onderdeel... het, het lijkt nu net alsof ik daar Kort. tegen zou zijn.